Is het een trend? Misschien te vroeg om dat te zeggen. Maar wat je hier hoort van de mensen wel, is dat ze blij zijn om weer terug te gaan. Dat ze in veel gevallen van vrienden en bekenden in Oekraïne hebben gehoord dat het nog niet normaal is. Maar dat het wel veiliger is. Ja, en dan is toch op een gegeven moment de afweging het leven in Polen of in andere delen van Europa is duur. Er is misschien geen werk. Kinderen zijn er niet gelukkig. Dus terug naar huis is het devies. En dat zie je dus meer en meer mensen doen. Bij een politieactie in Rotterdam-Zuid en het havengebied zijn acht mensen opgepakt. Drugs, geld en een vuurwapen zijn in beslag genomen. En acht auto's zijn door de Belastingdienst ingenomen... vanwege een openstaande schuld van in totaal 330.000 euro. In Amerika was het glibberen op de snelweg in Oklahoma. Daar ging een vrachtwagen op zijn kant met daarin een lading seksspeeltjes en glijmiddel. De weg lag er bezaaid mee. En op social media is dat voer voor veel grappen. En vanavond is de Boekenweek van Jongeren begonnen. Die is nodig om ervoor te zorgen dat ze meer gaan lezen, zegt de organisatie. Het gaat eigenlijk steeds beter. We zien de afgelopen eh, twee jaar dat jongeren juist meer gaan lezen. Ook jongeren die eerst eigenlijk helemaal niet lezen, dat die ook gaan lezen. Dus het gaat zeker de goede kant op. Eh, maar het is nog wel nodig, omdat we merken dat jongeren niet altijd weten wat ze moeten lezen. Eh, en dat ze dus niet, nou, niet vaak genoeg boekentips tegenkomen. Tijdens het evenement werd ook een prijs uitgereikt door een jongerenjury. Het boek dat bij veel jongeren in de smaak viel is het boek Lily van Tom de Kok...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 World, hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. see us to me. me nog steeds All day, all day, ben je gek, denk je dat ik die lees Ben blij dat ik wakker ben uit deze nachtmerrie Ik heb een glimlach heel de dag, maar jij denkt dat mijn hart breekt No way, no way, dankjewel, ik ben helemaal oké okay. Want ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker Want ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker Ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga lekker, lekker, lekker, Denk je dan maar wat ik? want je hebt me nog steeds All day, all day, ben je gek, denk je dat ik die lees Ben blij dat ik wakker ben uit deze nachtmerrie Ik heb een glimlach heel de dag, maar jij denkt aan mijn heartbreak. No way, no way, dankjewel, ik ben helemaal oké Want ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan lekker, dan, doe lekker.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 And when you move your body, wanna oh, move it nice and sweet and sexy. Alright? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I where my heart goes comprendo. águila del monte, del monte será le y en las voces, como el pavo real.